Zit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zeggen dat ze tevreden zijn over de manier waarop ze hebben samengewerkt... na de explosies in een wooncomplex in Den Haag. In Delft was vanavond een bijeenkomst voor hulpverleners... waar ze met elkaar konden praten. Ruim 300 mensen waren daar bij elkaar. Maandagmiddag is de zoektocht naar slachtoffers beëindigd. Er zijn zes doden geïdentificeerd. Over de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. De politie houdt nog wel rekening met een misdrijf... maar kijkt ook naar andere scenario's. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de val van de Syrische president Assad... een direct gevolg is van de harde klappen die Israël heeft uitgedeeld aan Hamas, Hezbollah en Iran. Netanyahu denkt dat Hamas door het vertrek van Assad verder in een isolement zal raken. Volgens hem vergroot dat de kans op een gijzelaarsdeal. Families van Israëlische gegijzelden uiten al langer, al langer kritiek op Netanyahu. Ze zeiden onder meer dat hij het belang van de gegijzelden ondergeschikt maakt aan zijn andere doelen in Gaza. In een restaurant in de Amerikaanse staat Pennsylvania is een man opgepakt... die wordt verdacht van de moord op Brian Thompson, de topman van een zorgverzekeraar. Thompson werd vorige week doodgeschoten in New York. De verdachte van 26 zou valse identiteitspapieren bij zich hebben gehad... die hij zou hebben gebruikt bij een hostel in New York. Ook had hij een wapen bij zich dat leek op het moordwapen. De Graafschap maakt geen kans meer op de periodetitel. De voetbalclub uit Doetinchem verloor met 2-0 bij Jong Ajax... en staat nu derde in de eerste divisie. Eerder vandaag won Roda JC met 2-3 van Jong PSV... en FC Eindhoven was met 0-4 te sterk voor Jong Utrecht. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt met wat motregen. Het wordt niet kouder dan 3 graden in Limburg en 5 graden aan de kust.